Iedereen die is opgepakt voor een misdrijf waarop minimaal één jaar cel staat, komt erin. Privacydeskundigen zijn kritisch over de opsporingsmethode. Uit het oostelijk deel van de Syrische stad Aleppo zijn sinds gisteren 6400 mensen geëvacueerd, onder wie 3000 rebellen. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie laten weten. Vandaag is de tweede dag van de evacuatie uit Oost-Aleppo, die na een moeizaam bereikszaak het vuren werd begonnen. Curaçao heeft een nieuw regeerakkoord, maar een nieuwe regeringsploeg laat nog even op zich wachten, omdat de screening van ministers nog niet is afgerond. Gisteren presenteerde aankomend premier Hensley Koeiman alvast zijn voornemens voor de komende vier jaar. De regering van Koeiman wil zich richten op versterking van de economie, behoorlijk bestuur en de strijd tegen corruptie. Amerika gaat maatregelen nemen tegen Rusland vanwege mogelijk gerommel met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft president Obama gezegd in een interview. Volgens het Witte Huis en de CIA hebben Russische hackers tijdens de campagne ingebroken bij belangrijke instanties van de Democraten. Ook werden duizenden documenten uit de mail van Hillary Clintons campagnechef op internet gezet. De trein van Nijmegen naar Den Helder heeft sinds de nieuwe dienstregeling meerdere keren het eindpunt Den Helder niet gehaald. Als de Intercity onderweg veel vertraging oploopt, rijdt de trein niet verder dan Anna Reizigers moeten daar dan wachten op de eerstvolgende trein die wel doorrijdt. Dat is sinds maandag al acht keer gebeurd. De NS zegt naar het probleem te gaan kijken. Het weer vanochtend trekt de mist langzaam weg. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 7 graden. Dit is ZFM.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 Daar beginnen we mee vanmorgen. Dit is Zandvoort Jazz, mijn naam is Cheryl Duyf. En ja, tot 12 uur zwingen en relaxen. En natuurlijk ook een beetje in de kerstfeer nu Daar ontkomen we niet aan. De... de hoe zeg je dat? Ja, de kortste dag komt er weer aan, 21 december. En ja, straten verlicht, tuinen verlicht, huizen verlicht kerstbomen. Nou, heel gezellig die tijd. Ik hou ervan. En niet te vergeten onze studio hier in, eh, in Zandvoort natuurlijk. Want uh, dankzij Willem Bruist ook een prachtige uh, ingerichte kerststudio... waar ik vanmorgen het jazzprogramma mag presenteren. Nou, gauw naar MUZIEK And Getz. bijgestaan door, uh, dan moet ik even spieken... Eh, want hij was niet alleen tijdens deze opname, zeker niet. Eh, dat gebeurde allemaal samen met Almindo... moet ik even spieken? Ja, mijn leesbril die laat het wel eens even een beetje afweten. nou goed, ik, ik ga het opzoeken zo en ik, ik zal het nog even melden... wie die andere solisten waren tijdens die opname van Stan Getz heb natuurlijk, eh, ja, ik zei het net al, eh, ook een beetje rekening gehouden met eh, het feit dat we binnenkort kerst krijgen. En dus ook wat, wat kerstnummers voor u opgezocht. Onder andere van Ella Fitzgerald. The Secret of Christmas. Wat is nou eigenlijk het geheim van kerstmis? We gaan het horen van Ella. It's not the glow you feel when snow appears. It's not the Christmas card you've sent. er in elk geval al achter eh, wie Stan Getz eh, eh, heeft bijgestaan... tijdens het nummer Winter Moon, wat ik zojuist liet horen. Dat was Laurindo Almelda. Ja, nou, dat weer eventjes ter kennisname. We gaan eventjes naar de Watermellow Man. Watermeloen op de vroege zondagochtend. Heeft u er zin in? Nou, muzikaal misschien wel. In ieder geval wordt u getrakteerd op Watermeloen door Herbie Hancock. uitgebreide invulling, zo moet ik het zeggen. De Watermelon Man gaat nog eh, zo'n vier minuten door. Dat gaan we niet doen, want uh, er moet natuurlijk ook ruimte zijn... voor veel meer repertoire vanmorgen bij ZFM Jazz. Zoals u gewend bent van ons, al meer dan 25 jaar... gaan we eventjes naar, uh, nou, My Only and Only Love, Chicoria. Ja, heerlijk om naar te luisteren. Chicoria met My One and Only Love. Ik neem u even mee naar het winterwonderland met Joe Williams. En Felix Bernard. Snow bells ring, are you listening? In the lane snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight.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 Nog veel meer uh, kerstmuziek vanmorgen hoor, want ja, ik, eh, ik hou er helemaal van het sfeertje. Ik vind het heerlijk. En, uh, en ook wel gewoon normale jazz hoor. Nou is kerst jazz ook normale jazz eigenlijk hoor, want er is helemaal eigenlijk geen verschil. Alleen, daar heb je meer kerstballen en meer slingers en, en meer pieken in de muziek zeg maar. Dus dat is het, eigenlijk het, het enigste verschil. Ehm, Frank Sinatra, die kent u ook nog wel hè? Hij is er lang niet meer, maar hij zong de sterren van de hemel. Nou, sterren genoeg met kerst ook natuurlijk. I'll be home for Christmas. have snow and mistletoe. Frank Sinatra was dat met eh, I'll Be Home for Christmas. Nou, wat hebben we allemaal nog meer vanmorgen, luisteraars? Ja, te veel om op te noemen. Er bestaat ook zoveel goede jazzmuziek. Eh, ik ga een mooie draaien van eh, Duke Ellington. Take the Coltrane. Duke Ellington, Take the Coal Train was dat, luisteraars. We gaan even naar een heel oudje van Dean Martin. Silver Bells, Kerstmis.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 Ring-a-ling. Ring-a-ling. Hear them ring. Soon it'll be Christmas Day. Strings street lights, even stoplights blink a bright red and green. Uh shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the huge bunch. This is Santa's big scene, And above all this bustle, you hear silver bells. Silver bells time zilverbelletjes, eh, zilverbels... was er natuurlijk eh, good old Dean Martin. Eh, met zijn ja, toch heel bijzondere stem, vind ik zelf. Het was een jazzwalsje, dus het past prima in een jazzprogramma. Als u dat maar weet. we gaan eventjes naar Ella Gerald. Die neemt ons mee naar Christmas Island. How'd you like to spend Christmas? Christmas on Christmas Island. How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? like the islanders do. Wait for Santa to sail in with your present in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true. another turkey on Christmas Island. Where is the mistletoe? How'd you like to spend a holiday way across the sea? Maybe for you, but not for me. How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa. Christmas dreams come true. What's the old boy gonna use for a chimney? You will never ever stray for every day your Christmas dreams come true. True, true. Het kersteiland bezochten wij samen met uh, Ella Fitzgerald. Nou, prachtig... Uh, ja, hoe zal ik het noemen? Uh, een prachtige zondagochtendbelevenis op dat eiland samen. Heerlijk toch? Hier schijnt ook het zonnetje trouwens. Nou, daar, daar, ben ik heel erg blij mee. Het schijnt ook de studio in. Ik moet direct even een luxeflex uh, eh, wat corrigeren... want dat schijnt me nou meer in mijn gezicht. <laughs> Kunnen de mensen op de webcam wel zien? Want uh, als u via internet uh, de zender ZFM Zandvoort beluistert... www.zfm live.nl dan kunt u ook via de webcam kunt u de studio zien... en kunt u ook zien hoe modificeerd is. Want ja, we hebben een heerlijke kerststudio inmiddels. En eh, nou, dan ziet u mij dus ook met de zon eh, midden in mijn gezicht. Ja, dat kan zo gaan. Ik ga eventjes een van mijn favoriete drummers draaien, luisteraars. En die heeft ook iets eh, met, met, met, met de West Side Story. En dan heb ik het over Buddy Rich. Nou, de West Side Story is natuurlijk een heel veel bekeken film in de jaren zestig. sommige mensen hebben hem al drie, vier keer gezien. Misschien ook nog wel meer. Muziek is geweldig en Buddy Rich doet het natuurlijk als geen ander. Thank you. overleden, maar eh, wat kon de man drummen. En eh, ja, hij, eh, hij, trommelde ook net zo makkelijk. Natuurlijk de beste muzikanten om zich heen. Een grandioze big band was, was het gevolg. Met de repertoire uit de Story. U hoorde een hele medley. Ik heb hem helemaal even laten uitdraaien. Want het is zo fantastisch om naar te luisteren. Althans, wat mij betreft. Ik hoop ook wat u betreft.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 waarop eh, natuurlijk Jingle Bells. En nou, hij heeft nog veel meer mooie liedjes. Ik heb nog een, uh, nou, pak weg een twee minuten... nee, niet eens meer. Nog ruim een minuut te gaan voordat het nieuws er weer doorkomt en de reclame.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 Old city. Oh, wenst jullie allemaal fijne dagen en...